Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Dit jaar zijn er al 11 kinderen zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Dat is een verdubbeling van vorig jaar rond deze tijd. Slachtoffertjes worden jonger en het letsel dat ze oplopen wordt ook steeds heftiger, zegt deze plastisch chirurg. In het begin eh, was dat af en toe en nu is dat ja, vaker zo dat er helaas niks meer te redden is. Dat de hele hand weggeslagen is. Alle spieren, alle botten, alle pezen, alle zenuwen in de hand, die zijn niet meer te redden plastisch chirurgen maken zich er zorgen over. Ze starten daarom een campagne om kinderen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk. Na een schietpartij bij een McDonald's in Barendrecht is nog niemand opgepakt. Gisteravond werd rond etenstijd geschoten op het parkeerterrein. De politie vond kogelhulzen. Later werd in de buurt een brandende bestelbus gevonden. Of die er iets mee te maken had, weten we niet. In Moskou is een Russische generaal omgekomen toen een autobom ontplofte. Wie erachter zit is niet duidelijk. Onderzoekers zeggen dat ze onder meer kijken naar geheime diensten van Oekraïne. Volgens Rusland zijn sinds het begin van de oorlog al meerdere Russische topmilitairen en andere bobo's gedood bij Oekraïnse aanslagen. Feministische actievoerders hebben in veel steden gisteravond aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De Dolomina's veranderden donkere plekken, zoals tunnels, in gezellige woonkamers. Deden ze met bijvoorbeeld vloerkleden, planten en muziek. De vrouwen zeggen dat we onveiligheid te lang normaal vonden. Ik denk inderdaad dat wij eh, te lang door zijn gegaan met het is bijna donker, zorg je dat er iemand met je mee fietst, eh, zorg je dat je niet te laat maakt, zorg dat je me belt als je thuis bent. En we zijn dat eigenlijk normaal gaan vinden dat wij ons bezighouden met onze veiligheid, maar dat dat alleen ons probleem is en niet een mannenprobleem. De Dolomina-actie was gisteren omdat het toen de kortste dag van het jaar was.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 Voorbij zijn alle nachten. Dat ik hier helemaal alleen op jou heb zitten wachten. vermieterd en bedrogen. Dus droog die tranen in je ogen. Ik leef niet meer voor jou. Oh, je hebt me keihard We Besloten niet en bedrogen.